Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het Duitse stadje Mechernich bij Keulen hebben het advies gekregen geen water uit de kraan te drinken. Een hek van een drinkwaterreservoir blijkt te zijn doorgeknipt. Onderzocht wordt of het water moedwillig is vervuild. De Duitse autoriteiten zijn alert op sabotage nadat woensdag een militaire basis bij Keulen werd gesloten vanwege mogelijke drinkwatervervuiling. Ook daar was een hek geforceerd. Meerdere medewerkers van de basis hadden maag- en darmproblemen. Ook Mechernich heeft een militaire basis die drinkwater gebruikt uit het reservoir waar nu het kapotte hek is ontdekt. De onderhandelingen in Qatar over de Gazastrook gaan vandaag verder. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Volgens een Hamas-leider komt dat door de voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Hamas is bij het overleg in Qatar formeel niet aanwezig, maar praat op afstand wel mee. Israël heeft wel een delegatie gestuurd. Er wordt gesproken over een Amerikaans plan voor een permanent bestand... de vrijlating van alle gijzelaars en het vertrek van het Israëlische leger uit de Gazastrook. Tientallen Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaan-oever Palestijnse huizen in brand gestoken. Daarbij zouden een dode en een gewonde zijn gevallen. Sinds de oorlog in de Gazastrook is ook het geweld op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever opgeleid. Premier Netanyahu heeft de aanval van gisteren scherp veroordeeld. Net als de ultrarechtse minister Smotrich, zelf een kolonist. Vorig jaar zei hij nog, na een vergelijkbare aanval... dat dat Palestijnse dorp moest worden uitgeroeid. Het weer. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen.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 I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three willing front act. Don't know how to act. Without no vouchers on no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. 4.6 got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, put the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, no more I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own I'm getting pictures out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party party up in NYC, and can I make it damn right?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 You won't believe how many people straight out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in it bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.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 goodbyes music. House music. Help me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. zuster. wat moet ik zonder jou beginnen? zuster. ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. wat ben ik zonder al je zorgen?